Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Jurgen Konings, de Belgische militair naar wie lang werd gezocht, is doodgevonden. Het is nog niet 100% zeker dat hij het is, maar bij de Belgische nieuwszender VRT gaan ze er eigenlijk wel van uit. Het is de burgemeester van Mazeik die vanmorgen aan het fietsen was daar in de buurt. En die merkte plots een geur op van een lichaam in ontbinding. Die heeft dan de politie eh, gebeld. Hij heeft zelf geen lichaam gezien, zei hij. Maar heeft nadien wel van de politie gehoord dat het wel degelijk om Jurgen Koning zou gaan. De extreemrechtse militair die coronadeskundige had bedreigd... verdween in de bossen van België vlakbij de Nederlandse grens. Hij had zware wapens van het leger meegenomen. Die werden later in zijn auto teruggevonden. De plek waar het lichaam lag is niet ver van die auto vandaan. Een jarige man eindigde zijn eigen feestje gisteravond op het politiebureau in Berkel-Enschot in Brabant. Zijn feest thuis zorgde volgens de buren voor nogal wat lawaai. En toen de politie kwam kijken bleken er 20 mensen uitgenodigd te zijn. Terwijl de coronaregels pas volgende week versoepelen. Daar was het feestvarket niet mee eens. Hij begon de agenten uit te schelden en reageerde agressief. Max Verstappen rijdt ongeveer nu weg vanaf pole position in de Grand Prix van Frankrijk. Met vier punten voorsprong op Hamilton in het WK-klassement. Het is de vijfde keer in zijn carrière dat Max vooraan mag beginnen. Wordt het gewoon een A-team of zet bondscoach Frank de Boer alle sterspelers morgen op de bank? Als Oranje tegen Noord-Macedonië speelt. Het Nederlands elftal is al zeker van de eerste plek in de pool en dus is het een dilemma, ritme of rust. De Boer liet erop de persconferentie net maar weinig over los. Ik zal mijn twee wissels toepassen, dus eh, die duidelijkheid wil ik aan jullie geven. dan mogen jullie... Eh, daarover brainstormen welke spelers eh, eruit zullen vallen. meer zeg ik er niet over. Oké, twee maar. Dan alle sterren wisselen, dacht verslaggever Jeroen Stekelenburg. Gaat dan een, een groot aantal spelers eh, niet de 90 minuten volmaken? Is dat de bedoeling? Vijf spelers gaan het zeker niet halen, nee. <laughs> maar welke dat zijn, dat zien we morgen. Voor de leek, vijf, dat is het maximaal aantal keer dat je mag wisselen. De wedstrijd is morgen weer in de arena en let op, hij begint dit keer om zes uur. Het weer, het is bewolkt, maar soms schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt tussen de 20 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland loopt het vooral vast eh, bij Amsterdam. Want op eh, de A9 wordt dit weekend gewerkt. Die zit het hele weekend dicht aan de zuidkant van de stad in beide richtingen. Op de andere wegen loopt het daardoor eh, wat vaster dan gebruikelijk. De A2 richting Amsterdam tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel een kwartier vertraging. A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten extra. Dan de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort een half uur vertraging. Dat heeft dan meer te maken met een pechgeval op de A10 West richting de A10 Noord bij de Koentenop.